met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over verwarde personen blijft stijgen. Volgens het AD kreeg de politie vorig jaar 14% meer meldingen binnen dan in 2015. Ook zijn de meldingen steeds ernstiger. Volgens het schakelteam Mensen met Verward Gedrag... komt de stijging door de toenemende aandacht voor het probleem. Ook wonen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg langer thuis... omdat er in de instellingen minder plek is. Militairen en ander personeel van Defensie hebben nog steeds weinig vertrouwen in hun hoogste leidinggevende, meldt de Telegraaf op basis van een enquête van vier militaire vakbonden. Volgens de krant is het vertrouwen in generaals, topambtenaren en de minister nog nooit zo laag geweest. In 2013 en 2014 waren er peilingen met ongeveer dezelfde uitkomsten. In meerdere Amerikaanse steden zijn ter gelegenheid van President's Day duizenden mensen de straat op gegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. In steden als New York, Chicago, Los Angeles en Salt Lake City kwamen duizenden betogers samen. Maar de opkomst was niet zo groot als op de eerste dagen na de inauguratie van Donald Trump. De nationale feestdag werd door de betogers voor de gelegenheid omgedoopt tot Not My President's Day. Ook in Londen werd door duizenden mensen gedemonstreerd tegen de Amerikaanse president. Veel Britten willen niet dat hij in juli op staatsbezoek komt naar Groot-Brittannië. Ze vinden dat premier May afstand moet nemen van Trump vanwege zijn omstreden inreisverbod. Er werd over het bezoek ook gedebatteerd in het Lagerhuis, maar de regering heeft al aangegeven dat het staatsbezoek toch doorgaat. In Australië is een vliegtuigje neergestort op een winkelcentrum van een klein vliegveld vlakbij de stad Melbourne. Alle vijf inzittenden zijn daarbij omgekomen. Op het moment van het ongeluk waren de winkels nog gesloten. De aanwezige twintig personeelsleden zijn niet gewond geraakt. Het weer de dag begint bewolkt met af en toe motregen. In de loop van de ochtend wordt het droog met kans op wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. En vanavond gaat het regenen en neemt de wind aan zee toe naar hard. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad op dit moment op de A10... tussen Zeeburg en Alfred Watergraafsmeer, 3 kilometer. De oorzaak is een aanrijding. Een rijstrook is afgesloten, vertraging ongeveer 20 minuten...